Dat heeft ze gezegd tegen wetenschappers die het jaarlijkse rapport De Staat van het Klimaat hebben geschreven. De laatste tijd zijn er onjuistheden ontdekt in verschillende internationale klimaatonderzoeken. Vrij Nederland onthult deze week een nieuwe fout. In een VN-rapport uit 2007 staat dat Nederland voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt... terwijl het in werkelijkheid om een veel kleiner gedeelte gaat, ongeveer een vijfde. In het nieuwe Nederlandse klimaatrapport bevat een enigszins gunstig bericht over de opwarming van de aarde. Die gaat waarschijnlijk iets minder snel doordat de zon tijdelijk minder hard straalt. In Duitsland is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort. Alle drie inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in het westen van Duitsland, net ten zuiden van Frankfurt. De helikopter, een Black Hawk, kwam van de Amerikaanse basis Heidelberg. Wat de oorzaak is van de crash is niet bekend. De Duitse marine heeft een met een helikopter tientallen toeristen geëvacueerd van het eiland Hiddensee in de Oostzee. Het eiland dat hoort bij de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is door ijs al dagenlang onbereikbaar voor veerboten. Het ijs rond Hiddensee is op sommige plaatsen 40 centimeter dik, waardoor ook ijsbrekers er niet doorheen komen. In totaal zijn 100 mensen en 6 honden van het eiland gehaald. Een andere helikopter heeft onder meer voedsel en medicijnen gebracht voor de ruim 1000 bewoners van Hiddensee. De moord op de Zweedse premier Palme zal niet verjaren. Olof Palme werd op 28 februari 1986 doodgeschoten voor een bioscoop in Stockholm. De zaak is nooit opgelost. Het Zweedse parlement heeft een wet aanvaard die voorkomt dat zulke zware misdaden verjaren. De verjaringstermijn voor moord, doodslag, volkerenmoord, terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid was 25 jaar. Die termijn vervalt op 1 juli aanstaande. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten regen, mogelijk ook met natte sneeuw en ijzel, minima rond het vriespunt. Het KNMI waarschuwt voor mogelijke gladheid vannacht in het oosten, noordoosten en noorden van het land. Overdag is het bewolkt met in het noorden wat regen, middagtemperatuur 4 tot 5 graden.